Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Lugansk in Oost-Oekraïne hebben pro-Russische activisten het hoofdkwartier van de regionale politie omsingeld. Er staan honderden gewapende mannen die het gebouw willen innemen. De politie weigert het bureau uit te komen. Eerder vandaag wisten de activisten het gebouw van een tv-zender, het provinciehuis en het kantoor van de regionale aanklager in te nemen. De activisten eisen een referendum over de toekomst van de regio in Oost-Oekraïne. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Megère, is bezorgd over de groei van het politiek geweld in zijn land. Het aantal gevallen is vorig jaar met 15% toegenomen tot 35.000. Vooral criminaliteit en geweld door extreem linkse groeperingen in Duitsland nam toe met 40%. Politieke betogingen liepen vorig jaar ook vaker uit op geweld, zei de Megère. Frankrijk gaat de komende drie jaar voor 50 miljard euro extra bezuinigen. Daarmee moet het begrotingstekort worden teruggedrongen. Volgens de voorstellen wordt onder meer een deel van de pensioenen bevroren... net als de salarissen van ambtenaren en de uitkeringen. Het plan gaat nog naar de Europese Commissie... die Frankrijk twee jaar extra heeft gegeven... om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% te brengen een aantal plaatsen in Overijssel en Drenthe zijn de afgelopen dag straten ondergelopen nadat in korte tijd veel regen was gevallen. Onder meer in Losser, Rijzen en Assen kwamen putdeksels omhoog en liepen kelders onder. Volgens de weerkundigen ging het meestal om zeer lokale buien. In de halve finale van de Champions League heeft Real Madrid Bayern München met 4-0 uitgeschakeld. Bij rust stond Real in München al met 3-0 voor. En vlak voor tijd schoot Ronaldo ook de 4-0 binnen. Morgen is de andere halve finale in de Champions League. Die gaat tussen Chelsea en Atletico Madrid. Het weer, vannacht nog enkele buien, maar ook opklaringen en minima rond 10 graden. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Overdag wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien.